Het anti-Israël-protest op de Radboud Universiteit in Nijmegen had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Dat zegt de Unie, een dag na het protest. De politie kon niet ingrijpen omdat demonstranten een laboratorium met gevaarlijke middelen bezet hielden. En bij verkeerd gebruik van die middelen zou dat mogelijk tot beschadigingen leiden met mogelijk een dodelijke afloop tot gevolg. Dat is de reden waarom we niet naar binnen zijn gegaan, maar uiteindelijk het pand hebben omsingeld eh, en uiteindelijk 23 mensen hebben aangehouden. De rector van de Radboud Universiteit zegt dat ze super bang was dat het gisteren verkeerd zou aflopen. Je moet er niet aan denken wat er dan had kunnen gebeuren. Dus we hebben ons hard vastgehouden, al die uren dat ze in dat gebouw waren. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat de mensen die zijn opgepakt zich voor de rechter moeten verantwoorden. De Duitse politie kan in de toekomst drones uit de lucht schieten. Ook mogen ze het signaal van drones verstoren, zodat ze onbestuurbaar worden. Volgens correspondent Charlotte Waiers maken ze zich in Duitsland steeds meer zorgen over die vliegende dingen. Er zijn natuurlijk ook in Duitsland de afgelopen weken meerdere drones gespot. Hè, boven de luchthaven in München inderdaad, maar ook boven militair terrein. En eigenlijk is dat iets wat je al ziet sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Dat er ook in Duitsland steeds meer drones gespot worden. En door die bezichtigingen onder andere boven de luchthaven van München is dat natuurlijk alleen alleen maar urgenter geworden. Duitsland moet alle apparatuur om drones onschadelijk te maken nog leren kennen. Daarvoor zijn ze van plan af te kijken bij Oekraïne... die ze vaak gebruikte in de oorlog tegen Rusland. En van en naar Schiphol rijden nog de hele dag veel minder treinen. Volgens NS is sinds vanochtend ongeveer de helft van de treinen uitgevallen. Zowel intercities als sprinters. Op de borden staat dat er een seinstoring is. Maar dat ligt net iets anders, zegt ProRail tegen onze verslaggever. Ja, het is, officieel is het een kapotte railspoel. Maar we kunnen niet alle technische defecten erop zetten. Dus een seinstoring komt uh, nauw in de buurt. Ja, een railspoel, wat doet die? Een railspoel is eigenlijk de detectie van de trein op het spoor. En eh, momenteel is die kapot. Daardoor lijkt het dat op het spoor dat wordt aangegeven dat er een trein staat. En dat is niet zo. En dan geeft ons beveiligingssysteem aan van ja, dan kan je er dus niet rijden. De storing kan pas komende nacht worden opgelost... omdat het herstel ook veel overlast veroorzaakt. Heb ik nog het weer. Er trekken wat buien over. Ook vanavond nog. Later klaart het weer op en het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgen eerst wat zon, later weer wolken bij een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland zijn dagelijks en hebben hooguit zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen. Dat is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Blarikum is de rechterreis ook dicht. Daar gebeurde eerder een ongeluk en er zijn nu oprijwerkzaamheden aan de gang. Houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. En de N202 valt dan op, Amsterdam richting IJmuiden. Tussen afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22 staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. is meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht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

I've seen fall beyond your wildest alleen bij ZFM.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 and I say it's alright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 afraid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 De Duitse burgemeester die gisteren zwaar gewond raakte bij een steekpartij... is mogelijk neergestoken door haar adoptiedochter. Volgens de Duitse politie en het OM is de vrouw niet langer in levensgevaar. Tussen Apeldoorn en Deventer is een trein met honderden passagiers gestrand. De trein kon niet verder doordat de bovenleiding was losgetrokken door een vrachtwagen. De passagiers zijn met alternatief vervoer naar Deventer gebracht. Het weer, vanavond nog wat motregen. Morgen eerst af en toe zon, later weer veel bewolking bij 16 graden.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 跳动。 ZFM. Je suis désolé. ciel.